De sponsoren van de Franse Voetbalbond zeggen dat ze imagoschade hebben geleden. Ze eisen een miljoen euro ter compensatie. In Zuid-Afrika stapelden de incidenten zich vorige maand in hoog tempo op. Zo beledigde aanvaller Nicolas Anoka, de Franse bondscoach Domenech en weigerde de spelers te trainen. De nieuwe bondscoach Laurent Ban heeft voor het eerste oefenwedstrijd tegen Noorwegen geen enkele speler van de Franse WK-selectie opgeroepen. Alle 23 spelers zijn voor één wedstrijd geschorst. Het weer het koelt vannacht af tot 12 graden. Morgen overwegend droog en zondag bij 19 tot 22 graden.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 Zijn onder andere de oud-militair attaché in Suriname, Hans Valk, en oud-ambassadeur Vegelin van Klaarbergen, meldt de Wereldomroep. Vegelin van Klaarbergen stelde vorig jaar in het tv-programma Andere Tijden dat Valk het brein was achter de koep van Desi Bouterse in 1980. In december 1982 vermoordde het toenmalige regime van legerleider Bouterse 15 politieke tegenstanders. Bouterse heeft alleen politieke verantwoordelijkheid erkend. Het verzoek om de Nederlanders te horen komt van de advocaat van Bouterse, de hoofdverdachte in de zaak. Of de Nederlanders ook daadwerkelijk zullen getuigen is onzeker. Ze zijn niet verplicht om naar Suriname af te reizen. De Nederlandse spoorwegen verkopen spoorbedrijf Structon. Het eh, bedrijf wordt voor ruim 168 miljoen overgenomen door ingenieursbureau Oranjewoud. Dat bureau is gespecialiseerd in grote infrastructuurprojecten. Structon blijft als zelfstandig bedrijf werken en er vallen geen ontslagen. Zo is door de betrokken partijen afgesproken. Bij Structon werken zo'n 6000 mensen. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 1,4 miljard euro. Het wangedrag van de spelers van het Franse nationale elftal tijdens het WK voetbal krijgt nog een staartje. De sponsoren van de Franse Voetbalbond zeggen dat ze imagoschade hebben geleden. Ze eisen een miljoen euro ter compensatie.